Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 6 op de 10 mensen in ons land wil af van de rente op studieleningen. Dat hebben ANP en Kieskompas uitgezocht. Sinds de basisbeurs is verdwenen moeten veel studenten lenen om hun studie te betalen. De rente op die lening stond op 0%, maar werd begin dit jaar verhoogd. Vanaf komend studiejaar komt de basisbeurs terug... maar studenten die nu al gebruik maken van het leenstelsel blijven dus rente betalen. Het kabinet praat vandaag over de spreidingswet. Met die wet kunnen gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Maar volgens die gemeente is dat niet te doen. De wet is buitengewoon complex. Eh, er zitten meerdere fases in. Het is eigenlijk te technisch om uit te leggen. Eh, waardoor het heel lang duurt voordat je eigenlijk meer plekken hebt. En dat betekent dus ook gewoon, hoewel de rechter gezegd heeft dat we mensen humaan moeten opvangen... dat het ook dit jaar niet zou lukken. Door alle discussie heeft de wet flink wat vertraging opgelopen. Begin volgend jaar kan die op zijn vroegst worden ingevoerd. Sinds de aardbevingen in Turkije en Syrië zitten veel mensen daar zonder dak boven hun hoofd. Door het hele land worden er daarom acties georganiseerd. En ook studenten op de TU in Delft willen hun steentje bijdragen. Eerst dachten we van we kunnen geld gaan ehm, inzamelen en eh, eh, of warme truien en die opsturen. Maar toen dachten we ja hallo dit is faculteit bouwkunde, hier is alle kennis, expertise, daar moeten we gebruik van maken. En dus timmerden, zaagden en plakten de studenten maquettes van aardbevingsbestendige huizen. Zo'n ontwerp moet aan flink wat voorwaarden voldoen. Dat het ook door de eh, mensen zelf eh, gebouwd zou kunnen worden. Dus dat er niet per se eh, altijd hulp van buitenaf nodig is. Dus lokale materialen is ook belangrijk. En bijvoorbeeld ook, er is nu heel veel afval daar en ook asbest. Hoe daar bijvoorbeeld mee om wordt gegaan. Of dat het bijvoorbeeld een bouwmateriaal wordt. Vanavond worden alle maquettes gepresenteerd op de TU Delft. Het winnende ontwerp wordt ook echt in Turkije of Syrië gebouwd. Het weer nog, gebieden met regen vanochtend, maar ook opklaringen met best wel zon. Later vandaag zijn er weer meer buien met ook kans op hagel of onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file op de A10 West richting Den Haag en Rotterdam na een ongeluk bij Osdorp. Bij Amsterdam heb je daardoor nog 10 minuten oponthoud en er zijn twee rijstroken dicht.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 Ik denk, hoe kan dat? Hoe Maar heb je zoveel haar op je broek spijt. Zal ik jou iets wat verklappen? Verklap het wat. Ik had dat broek helemaal niet jeuk. Haha, <laughs> zie wel. <laughs> Ja, nou, goedemorgen iedereen. Welkom bij The Boys. The Boys are back in town. ZFM Zandvoort, daar luister je naar. Wat Met speciaal, hè? Ja, Gerry. Eh, Gerry die komt ook al binnen. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, nou. Zonder een, eh, een, eh, een, vrouw in de uitzending kunnen we niet eigenlijk, Willem. Is het zo? Ja, en, maar we moeten, dat hebben we net al een beetje aangegeven, uitkijken voor grensoverschrijdend gedrag. Dus we mogen niet buiten Zandvoort komen met Nee, en binnen Nederland. Hè? Eh, binnen ook Nederland, binnen Nederland. Ja, ja, ja, ja, ja, hey, het wordt een, eh, een hele vreemde, niet vreemd, maar een hele leuke uitzending. Een hele lange zelfs. Ja. Vertel. Uh, nou ja, wij, we gaan even een uurtje gaan wij ons gedragen natuurlijk als de boys. En na 11 uur dan komen de mensen binnen van Zandstroom uit Zandvoort. Ja. Met, met, met allerlei leuke dingen en zo en gesprekken. En nou ja, goed, te veel om op te noemen. Jij had het net over mijn broek. Wat is, Zal ik jou wat verklappen? Als ik de laatste tijd naar de wc ga, ik moet plassen... Ja. neem ik een, eh, een, eh, een, eh, een, een zaklantaarn mee.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 and I keep on looking for a reason which is not here for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. tegen jou zeggen. Ja, nou, jongens, uh, je, kunt, je, kunt, je kunt gewoon niet om die, om die muziek heen. Ik, ik, weet niet wat, ik weet niet wat hier gebeurt, maar... Ja. Oh ga eens een keer gezellig met elkaar een visite of zo. Eh. Wat dachten jullie ervan? <laughs> Maar ik kom er niet ja. in. Ik kom gewoon niet binnen. Maar ik heb al drie keer voor de deur gelegen daar. Heb, had ik mijn slaapzak mee. Ja. Bij Gerry. Ja. En ik denk, nou, dan bel ik aan. En dan zie ik, dan, ze heeft zo'n klein eh, door, doorkijkluikje. Dan kan ze me zien waarschijnlijk. Dat weet ik dan, ja, dan ziet ze dat dus ik op de gang sta. En dan dan is ze ineens weg. En dan gaat het licht uit. Ja. <laughs> zie je dat allemaal? Ja. nee, nee. Maar ja, natuurlijk zie ik dat. Oh. Ik bedoel, normaal komt er dan nog een beetje licht door dat gaatje. Ja, waar je dat is waar. Ja, ja, ja. Dus nou, dan gaat het wordt weer een heel gek verhaal. Licht door het gaatje. En, <laughs> ik vind het allemaal maar... Eh, ja, allemaal, en dan ga ik op de gang liggen. Ja. In mijn slaapzak. In je slaapzak. In de hoop dat zij s'nachts naar het strand wil of zo. Ja. Dan denk ik, ga ik met hem heen naar het strand. Ja. Nee hoor. Nee, nee, nee. nee hoor. Ja, slapen, hè? Slapen. Ja, ik vind het een heel goed verhaal, maar mag ik zeggen <laughs> wasted words? Ja, dat mag. Ja. In the States, Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't promising But these are wasted words Only wasted words Oh Lord, let the good times come hier, ah, Ja. <laughs> het is, allemaal verloren taal. Het zijn allemaal wasted Ja, het is allemaal... Eh, ja, nou ja, goed. Ja, we moeten... Hallo, goedemorgen. Hé, hey, er is ja, weer, hoor. ik ben wat vroeger gekomen. Ik ben wat vroeger... Ja. Ik heb begrepen dat jullie een hele lange uitzending hebben. Ja, maar je dus blijft een nou, uur, hè? Ja, ik, denk, ik, ga wat vroeger op pad. Ja. Mama komt er ook aan. Ze is nog beneden. Ze komt niet aan. Nee, maar laat hem maar even rustig. met het liftje, denk ik. Ja, ze gaat denk ik met het liftje. Ja. Ja hey, die zien er leuk uit, jongen. Ja, dankjewel. Ja, ja. ik heb eh, speciaal bij de kapper een eh, nieuw kapsel aan laten een Koep Fataal heet dat. Ja. En eh, ja, nou ja, goed. Uh... wat gaat er allemaal gebeuren vanmorgen? Want waarom, moet ik zo vroeg komen? Hè? Nou, daar heeft niemand gevraagd dat jij hier zo vroeg moet komen. Ja, ik was nog even in de <laughs> uitzending. Is toch logisch? Hey, uh... kom altijd even op visite. Nee, dat is... Goedemorgen. Dat, dat... Kijk, er is hoor. Ja, er is Goedemorgen. Kijk, weet je... Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ik draai je gewoon weg, want er zit helemaal niks. Maar weet je wat het is? Wij hebben toen eh, een paar jaar geleden... Nou, bij de eerste uitzending hebben wij die kaart ingevuld. Gast aan tafel. En sinds dat moment kom jij... en je bent niet meer weg te krijgen. Mijn zoon, mijn zoon, je moet niet, niet zo over mijn zoon praten. Dat vind ik niet zo leuk. Nee, dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel. Heb je nou, leuke muziek meegenomen? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zal jou eerst even voorzien van een hartversterkertje, kopje koffie en zo. Ja. En dan eh, wil ik eventjes, eh, toch even zeggen. Ik kwam, van de week was ik hier en, eh, met, met Charles. En toen kwam ik tegen Beb Sveres. Ah, oh, Beppie. Ja. Beb Nou, wat een was leuke, dit? leuke vrouw is dat, hè? Hou nou je klep ik in de boterletter. Ik val wel een beetje op Beb. Ik val een beetje op Beb gewoon. Ja, ja. <laughs> dat vindt ze niet leuk want eh, ik ben best wel zwaar. Dus ik ja, ik, was eh, ik zit ernaar te kijken eh, met je olie kapotje. Maar, maar goed, in ieder geval. Ehm, en, en Pep is, zoals vele mensen misschien niet weten, maar ook wel weten... Het zusje van. Shirley Sweres. Shirley ja. En voor altijd, hè? Niet heel even. Nee, nee. Maar voor altijd. voor altijd. Ja. ja. Want Shirley die zingt maar van heel even, heel even. Maar ze zingt ook wat anders. Dit nummer wil ik dus speciaal draaien. Ziek, hè? Klassiek, toch? Zal ik het laten ja, horen? Ze, zong vroeger altijd al de hele klassiek. Wil je horen? Elke zondag wekt iemand mee met barokmuziek. Ik weet niet wie sympathiek, want ik luister altijd zo blij naar wat ik daar hoor. Het is na een uurtje wel helaas weer voorbij, maar als dat mij lag ging dit heel de zondag zo door. Meer en meer ontdek ik daar weer zulke fijne dingen telkens weer. Wacht bijvoorbeeld ook kan swingen keer op keer Krijg ik zo'n zin om daarbij mee te zingen Ook al is er helemaal geen tekst bij Ik ben hier al zo niet vertrouwd Frankrijk. In Frankrijk, La France. Ja, La France, ja, ja, ja zeker. En eh, ja, eh, Beb gaat er regelmatig eh, op bezoek. En een hele mooie vrouw, Shirley. Maar ze zingt niet meer, hè? Zeker wel, ja, zeker wel. Alleen niet meer zeg maar aan publiek. Nee, oké, okay, gewoon Maar muziek maken doet ze nog steeds. Oh, wat leuk. Ze ja. heeft natuurlijk ook een, vleugel thuis staan of een piano. En ja, en, en Beb is natuurlijk drumster. Dus uh, een mooie... Dus dat eh, wordt eh, <laughs> echt een familie... een uniek duo natuurlijk. Ja. Ik zag inderdaad, je inderdaad drums. Ja, dat viel me van de week pas op. Want wij zaten daar, wij stonden in de keuken. En ik denk, wat doet ze dan met die, met die, met die roerstokjes? Ja. Ja, Pep, wat doe je nou? Maar wij, wij halen Pep een keer een uitzending, want dat is het meeste nou, vertellen. Nou, één keer, maar, uh, maar er mag meer komen hoor, gezellig. Ja, nou Beb, bij deze mocht je het horen. Het, ik vind het heel leuk als Beb... Maar mag ik dan ook in de uitzending komen als Beb er is? Alleen als je entree betaalt. Nou, nou, jeetje, moet ik weer... Mama is daar niet zo goed bij kas, eh, Willem. dan heb ik nog wel een paardje voor je. Sjoeja, Wat een gezellige boel, Ja, paard, oh, je bent er ah. ook al, ja. ja. wat wat je jullie allemaal ondernemen vanmorgen? Ik, ik dacht nog, eh, de, de, vlag hangt buiten uit. Ja, ook nog. En waar is dat voor? De vlag hangt buiten, dat zal ik je straks vertellen. Ga je straks pas vertellen? Ja, maar ik muziek, Zorg dan eerst maar even voor een stukje muziek. Nou, vooruit. Iedereen komt nou. You know, I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. You do the old soft shoe. He jump so high, you know he jumped so high. And then he lightly touched down. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come on down. I met him in a cell down in New Orleans. All right. I was down and out. He looked to me to be the, the eyes of age spoke right out. He talked of life, yes, he talked of life. He laughed and slapped his leg a step. He said the name jangles and then he danced a lick. Across the cell, he grabbed his pants for a better stance, so he jumped up high, high. He clicked his heels. He let go a laugh, you know, he let go a laugh. He shook back his clothes all around. Mr. Bojangles. Mr. Bojangle. Mr. Bojangle, come on down. This is really a true story. You know, a lot of people have heard the song and well, at least Jerry Jeff tells me it's a true, true story. I, I played guitar with Jerry Jeff Walker for about two years, and we, we did this song every night for two years, and I never got tired of it. Jerry got a little tired of it. At night after the clubs had closed, we do horrible things to it. But it's a true story. He, this guy Bojangles was. Uh, was a street dancer in New Orleans, and what he'd do is he'd go from bar to bar, and uh, he'd put a he'd put money in the jukebox or get somebody else to do it, and then he'd either dance or pantomime the tune, right? And for that, people would buy him drinks and get him pretty drunk, and then he'd go on to the next bar and next one until it was closing time, and then he'd go and do it the next night. And after a few nights of this, he'd end up on the corner, and the cops would pick him up and they'd take him to the drunk tank where Jerry Jeff met him. Uh, Jerry Jeff wasn't there on a research project. I, I mean, the way I got that story, I, I, I, may have that wrong, but the way I got that is that he, he propositioned the right woman at the right time in the wrong place. And her husband, the bartender, uh, uh, called the cops and they, uh, they took Jerry. Uh, parish jail. And he's and this guy just talked for three days in the cell about, you know, what he'd done. Uh, said he danced for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with tears of 15 years how his dog and him traveled about. His dog up and died, you know, his dog up and died. After 20 years, he still grieves. He said, I dance now at every chance in the honky tonks. For drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. Cause I drinks a bit. He shook his head. And as he shook his head, I heard someone ask, please. Mr. Bojangle. Mr. Bojangles. Ja, Mr. Bojangles. Oh, had je mij herkend? Ik had hem herkend. Nou, je had mij herkend. Oké, oh, okay, jou herkend. Ik ben eigenlijk Mr. Bojangles. Ben jij dat? Dat ben ik. Niet ja, nee, dat weet ik, dat weet ik. Want je laatst, laatst kwam je binnen en liep je, dat liedje liep je te fluiten. Ja. En dat vind ik niet erg, maar... Ja, maar niet, niet kort daarvoor een beschuitje eten, want ik zat er niet, ik zat er onder. Uh, eh, kan iemand eh, die, uh, eh, dat blik met vogelzaad even dicht doen? Goed. Hey Wim. Ja, Wim, Wim, Wim. Zullen we de luisteraars laten genieten van het weerbericht? Ja, alleen er is, er is een jammer. een Mantovani had een van die violen, die gebruikte die altijd. En er zijn twee snaren kapot. Dus ik, ik pak er even een ander stukje muziek bij. Dan. Is goed. Komt u maar nou, is wel een op, opgewekt melodietje. Nou ja, het is ook opgewekt weer. Dit is lente. Ja, als u naar buiten kijkt, luisteraars, dan ziet u het zonnetje schijnen. De dag begint vandaag op veel plaatsen droog met eh, geregeld zon. En toch weet uh, de buientrein voorlopig van geen ophouden kan het niet anders maken dan het is, luisteraars. Want in de loop van de ochtend en vooral in de middag ontstaan opnieuw buien. Wij zijn in elk geval in een goede bui, dus daar gaat het niet aan liggen. Met name in het eh, binnenland gaat dat gebeuren. Dus aan de kust blijft het misschien nog wat langer zonnig. Lokaal kan zo'n bui ook gepaard gaan met een klap onweer. En in de meeste kust, kustgebieden kan het nog wel eens meevallen met de nattigheid. En eh, daar blijft het mogelijk eh, maar bij een enkel buitje. Het is wederom vrij zacht weer, met 11 tot 15 graden. En een matige tot aan zee, soms een beetje harde zuidwestenwind. Vanavond, luisteraars, wordt het overwegend droog en zijn er eh, opklaringen. Vannacht valt er regen. Nou, dan liggen we toch op ons warme bedje, dus dan hebben we daar geen last van. Het trekt de wind weer iets aan. Aan de kust kunnen lokaal ook eh, forse windvlagen voorkomen. En het wordt vannacht niet kouder dan een graadje of acht. Het weekend komt eraan. Nou, wat gaat er gebeuren met het weer in het weekend? Eh, Wim, weet je dat? Nou, waarschijnlijk dat het op een zaterdag en een zondag valt. Ja, nou, is ook toevallig. het is niet dat jij dat allemaal het weet. meestal op Maar het moet wel goed weer zijn, want het is dit weekend circuitrun in Zandvoort. Oh ja. Ja. Ja, de circuitrun is... Gaat je nog mee? Uh, lui mens is het ook. Hè? Hij doet weer niet mee natuurlijk. Ja, nee, ja, nee, nee, nee. nee, want ik heb uh, eh, sportschoen, nieuwe sportschoen met spekzolen. Dus ik durf dat nou niet goed Nee, ik zou het niet doen. Het is 12 kilometer, hè? 12 kilometer? Ja. Dat is al ver is circuit dan niet vandaan. Nee, je gaat over het strand. Oh. Het strand en dan weer terug. Nou ja, maar in het weekend dan stroomt er met meer westelijke wind... Mm. iets minder zachte lucht naar onze omgeving. Oh, en de temperaturen die gaan stap voor stap achteruit. Oh. Het is niet de bedoeling dat die mensen met circuit dan ook achteruit gaan lopen. Nee, nee dat kan niet. Ja, want dan je met de temperatuur mee. Dus je kan beter vooruit lopen. Dan blijft het misschien warm. Dat is wel zo. Ja. Logica. Morgen valt daarbij, eh, vallen daarbij enkele eh, losse buien. En, dat is zo raar, hè? Komt het dan in één keer naar beneden of gewoon wel druppels? Nee, druppels, druppels, gewijs. En een enkele bui met onweer. Ook toch? Oh. Ja, nee, ik moet niet zeggen onweer, nee, onweer. Met een hm. Onweer. Ja, maar onweer is weer, want hè, onkruid is ook kruid. Ja, ja. <laughs> dat, dat vergaat niet, jongens. Dat vergaat niet, nee. hey, de zon die komt er af en toe eh, tussendoor. Ja. Vooral in de kustregio's en eh, in het binnenland, daar hangt meer bewolking. Daar hebben wij in Zandvoort helemaal niks mee te maken, want hier hebben we alleen maar gewoon mooi weer. Ik ben, eh, ik ben eigenlijk toch wel benieuwd, hè, want we toch luisteraars overal zitten. En als iedere luisteraar nou gewoon even een berichtje stuurt van de woonplaats waar ze wonen... en daar het weer eventjes doorgeeft, dan krijgen we dan al algeheel beeld. Oh ja, dat is een ja, maar dan zijn we wel even bezig. Maakt niet uit. Oké. Okay. hey, luister, de westenwind die blaad, die, eh, gaat flink doorblazen. Mhm. En eh, aan de kust kan het eh, even hard waaien. Windkracht 7. Ja, En ja... En ook verder landinwaarts is het onstuimiger dan de dagen ervoor. Temperaturen komen tussen de buien door uit op 10 nou, nou, tot 13 graden. Oh, valt niet helemaal tegen. Nee. Nee, dat is wel mooi. Dubbele cijfers. Ja. Dan gaan we naar de nacht van zondag en zondagochtend. Rappa, Zondagochtend. En, oh, wacht. Maar ook de klok gaat ook een uur vanuit. Wanneer? ja. Wanneer? Nou, eh, de, zaterdag. Dat is in de nacht, toch? In de nacht. Dat is geen mens die eruit gaat om die klok een uur vooruit Het is een nacht die nou, normaal alleen in films ja, nee, ja dat is inderdaad de nacht. Ja, nee, dat klopt. En, eh, ja, nou ja, goed. Eh. Nou, en wat gebeurt er wat het weer betreft? Er trekt een regenzone over. Vooral eh, de zuidelijke helft van het land. Die kan daarvan genieten. En dan kan het daar een tijdje stevig doorregenen. Ja. De noordelijke helft houdt het zo goed als droog. Daar soms een knipoog van de zon ook eh, te verwachten in het noorden. Nou, dat is nog mooi. Dat is heel mooi. Ik zie eh, zojuist eh, in Vladingen. zal ik even een klein berichtje doorgeven... Een stevige wind, maar de zon schijnt. Kijk. Kijk. Ik zal gewoon zeggen, gebruik eens wat minder uien. Ja. Ja. Haché. Haché. Haché. Haché. In de loop van zondag trekt de regen het land uit... waarna de wind eh, overal eh, omklapt naar frisser, uh, frissere noorden. Ja. de middagtemperaturen komen dan niet meer hoger dan een graad of 9. Dus nou ja, ja. het is niet ijskoud. De ja, Elfstedentocht zit er niet in. Een Elfstede toch niet? Met een graad of 9 boven nul. Nee, ja, maar dat kan nog niet eens Zandvoort. Nee, Daarom hebben we ook de Ook na het weekend, luisteraars, blijft het wisselvallig helaas. En de temperaturen zijn een stukje lager dan gemiddeld. Ja. Eh, in deze tijd van het jaar. Maandag overdag wordt het eh, ondanks zonnige periodes om een graadje of 7, 8 ook krijgen we weer met meer buien te maken. Nou, een beetje een buiige... Beetje, eh, beetje ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zei er mee uit met het nieuwsbericht, want ik word er helemaal... Ik, word er helemaal... Ik krijg er helemaal... een depressie van. Ik je krijgt een, een, lage druk. Ik heb een beetje een lage druk op mijn Ja, dat is, oh, ik, zie, ik zat je net aan te kijken. Ik denk, wat kijk ik daar? Wat een water uit de ogen. Maar dat is de lage drukgebied natuurlijk. zeg ik, eh, ik moet nog naar Limburg. Eh, op de fiets. Op de fiets? Ja. Ja, oh, nou, ik, hoop dat het een beetje droog blijft. Ik, zou, ik heb maar één advies. Droog, met de G van droog. Droog, ja. ja. Maar dan heb ik maar één advies. Probeer om te draaien. Dat zal ik doen. Birds, die ja, met niet, eh, hè? De Birds. Ja, ja. Met, de een met een Y, hè? De Birds. Met een ja. En, en aan de naam de Birds, David Crosby, is daar ook aan verbonden natuurlijk, hè? Oké, maar het, is, het, heeft niets met vogels te maken, hè? De birds. Helemaal niks. Dat zou je wel verwachten. Ja, vogels kunnen, hè, met lente. Het wordt, het wordt lente, het is hartstikke lente. Je hoort ja. ze wel, de vogels. Ja, het werd, in die tijd beschouwden ze wel, die band, als vreemde vogels allemaal met elkaar. Maar, maar eh, nee, het waren de birds. Ja, de birds. Mr. Tambourine Man vind ik ook zo'n... Ja, eh, mooi nummer ook. Ja, maar fantastische muziek. Ja, de, jaren 60, daar zijn wij fan van, Wim, toch? Wij zijn absoluut fan van. Absoluut, toch ook? Ja, absoluut. En, eh, en waar wij ook eh, absoluut fan van zijn, vind ik tenminste. Ja. Ze zit nog één te hoesten, wat is nou? Kan iemand in de zaal een beetje rustig aan doen, alsjeblieft? Zo. Nou. Ja, we even opnieuw beginnen hoor.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 Om te janken zo mooi. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen. En ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament. Dat het stiller, dat het stil is Ja, geweldig. mooi nummer. Ja, mooi ik vond het nummer, dat nummer vond ik ook als die Janke zo mooi. Hè? Ja, maar was, eh, dit is ook een geweldig mooi nummer. Dat is, eh, hier word ik intens blij van. Het was Maarten van Roosendaal. Dat is Maarten van Roosendaal. Ja, Is, eh, wanneer is die overleden? Uh, twee jaar geleden of zo. Hmm. Correct me if I'm wrong. Dat, ik houd het allemaal niet zo bij. hè? Ik denk langer geleden. Ah, ja, ik weet het niet. Ja. Goedemorgen, ik ben eh, ook nog eventjes binnengekomen. Hé, hey, onze strandpaviljoen... Ik ben uh... strandpaviljoen De Kwal. Ja. En ik vind het hartstikke leuk dat ik ook even binnen mag komen. Ik ben, eh, ik ben wel een beetje... Dat die, die trap een beetje moeilijk neem... omdat ik een beetje zwaar ben van lijf. Nou, misschien moet je de eerst voordeur even open doen. Ja, dat heb ik wel gedaan. Die, die voordeur stond los. Wisten jullie dat? Dus je, mag, de beveiliging wel eens op laten roepen. Ja, beveiligers zijn helemaal niks aan. Dat is, eh, nee, dat is, uh, dat is, dat is nee, helemaal niks. Maar eh, wat gaan jullie allemaal doen straks? naar na, de klok van, even kijken, 11, 11 uur geloof ik. Nou, ik geef jou straks even een transistorradiootje en, en dan ga je in de keuken zitten. Dan luister je gezellig mee, want wat knetterdruk hier. Maar wel gezellig. Oh, dat lijkt me heel Kom je vanmiddag nog een bakje doen in het strandpaviljoen de kool. Want we, hebben een hele lekkere cappuccino. En ja. Eh, latte, latte, latte dingen. Eh, latte, latte, latte. wat eten dan? Eh, iets, dat, Spaanse gerecht. Hebben jullie dat ook, dat Spaanse <laughs> gerecht? Ja? <laughs> ja? Dat, heb ik ook vorige keer ook al niet uitkomen. Maar ik ben ja, iets met vis. Ik weet wel dat het pelja heet nou. Pelja? Ja, pelja. Pelja. Lekker hoor. Nou, wat gezellig dat die meneer van, eh, van het strand ook even langskomt. Ja, het is, wel, ja. het is wel weer gelijk volle bak hier, hè? Mag ik vanmiddag een uitsmijtertje bij u komen eten? Want dat vind ik heerlijk hoor. Ja, ja, Aan het strand met het zonnetje zo bij. toch? gezellig. Ja, ja. je ook mee? Ja, ik ga oh, leuk. zeker. Nou, het moet wel na twee uur. Hebben. Tot, tot twee uur hebben jullie eh, uitzending natuurlijk. Ja, ja, kan niet eerder, hè? Oh nee. nee. en ik mag niet blijven. Ik moet weg om 11 uur. Echt waar? Ja. Ja, we moeten naartoe? Oh, oh ja, je moet weer aan het werk, Je moet naar Schiphol. Nee, ik ga met Harm wat nieuwe kleren kleding aanschaffen in, in eh, Zandvoort dorp. Ja. Oh. Die hebben best wel leuke modezaakjes ja, dat is waar. Ja, daar zijn dus ik eh, ben, me eh, heel, heel enthousiast over. En Harm die, is wel, wel een beetje nieuwe kleding toe. Ja, ik, zou, ik, wou, ik wou het niet zeggen. Ja, als ik in die kast uh, ja. van, nou, niet te geloven wat er allemaal hangt. Ja, want ik zag hem binnenkomen en ik zag dat labeltje op zijn rug hangen. Dat merklabeltje Como stond erop denk, ja, grijs shirt met Como erop. Heb jij, het ook gezien, Wim? Ja, ik zag het. Ja, oh. oh dat, ik wil dat niet zeggen. Ik wil dat niet zeggen. Maar, eh. luisteraars, eh, we hopen dat eh, Zandvoort natuurlijk ma ja, massaal meeluistert. Want straks om 11 uur dan hebben we hier een hele speciale uitzending. Drie uur lang met allerlei eh, hele gezellige gasten. Hele gezellige gasten, bijzonder gezellige gasten. En mensen die heel veel verstand hebben van... Eh, ja, eh, wij moeten het uitspreken als het haperend brein. En dat doen wij. We gaan niet over dementie praten. Nee. we gaan het van een zeer positieve, positieve kant benaderen Ik heb ook het idee dat ze al naar ons zitten te kijken. De Zandstroom, ja, Sorry, niet de Zandstroom, Zandstroom. Zandstroom, ja. En eh, nou, onze burgemeester komt ook nog langs om... Oh, eh, dag, ja, maar die, dat duurt nog wel eventjes, want... Eh, om half twee? Ja, ja dat Zet de klok maar op gelijk, mag. Eerder kon hij namelijk niet komen.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 In, een jetplane, Is dat zo? Ja. oh ja, dat is ook zo. Hij is neergestort, ja. Buddy Holly net zo. Oké, dus, Maar een geweldige zanger. En ik weet ook, Jan Smit die is daar een hele grote fan van, van John Denver. Die heeft ook een keer postuum, ik meen in de wereld draait door Live, eh, live gezongen, ja. postuum live gezongen met uh, John Denver. En het nummer wat hij toen zong, ik dacht dat het Perhaps Love is geweest. Oh, dat zou best kunnen, ja. Ja, ja. dat is, ja, ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Eh, ik, eh, Willem, ik ga afscheid nemen. Ik neem mama mee naar het dorp. Ja. Want jullie hebben zo'n serieuze uitzending. Ja, maar, ja, ja, nou ja, maar goed, wij, willen daar, wij willen gewoon nou lekker kleding kopen voor mezelf. Ja, maar ik wilde eigenlijk zeggen van... Eh, ik vind het vervelend dat je weg moet gaan. Maar als je toch in het dorp bent, dan gaan even langs de Febo... Even bitterballen halen. Even de... Oh ja, dat wil ik wel. Dan, dan komen we wel even aankijken. Dat is gezellig. Ja. zei ik, ik ga ook wel, ik ga mijn fiets pakken. Ja, dat. En ik ga naar eh, Limburg fietsen. Maar ik heb nou mooi weer, ik hoop dat ik het hou zo. In Brabant eh, is, schijnt ook nog de zon te schijnen, dus nou ja, dan, eh, dan, moet het kunnen. Ook allemaal geen dag in Zandvoort, hè. En allemaal wat serieus blijven hier. Toch, Willem? Ik ga mijn best doen. Dat is heel mooi. Monday morning feels so bad Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. deadline once more. The one nothing else that worries me more than working for the rich man. Hey, I'll change that scene ik krijg gelijk alweer berichten van wat gebeurt daar allemaal in de studio. Nou ja, Zandstroom komt binnen. En hoe? Ja, het was nog een, eh, een, eh, tumult in één keer, Charles. Maar jij denkt dat het makkelijk is, maar het is helemaal niet zo'n easy beat om te spelen, hoor. Dit. Want ik ben natuurlijk drummer, maar als ja. je het dan over een easy beat hebt... Ja, ja, ja. ja is best wel eh, ingewikkeld. Het lijkt wel een mummie. Hey. Een mummie? <laughs> die is ook, ingewikkeld. Hè? Dat is ook heel ingewikkeld. Ja. Maar ja, uh, tenzij je EHBO-diploma hebt, dan weer niet. Ja. Dan ja, u hoort op, op de achtergrond hoort u al uh, geroezemoes. En geroezemoes. en eh, we zien in één keer, uh, ja, in één keer ja, de Club van Treiber, noemen we het al hier. Ja, de Club van Treiber. De Club van Treiber, ja. Heel gezellig allemaal. En eh, eh, het, ja, nou ja, het wordt, het wordt alleen nog maar gezelliger straks in de komende drie uur. Maar liefst, dan gaan we praten over Zandstroom. Over een eh, hele mooie club hier in Zandvoort. En ja, je bent goud waard als je daar, als je daar aandacht aan besteedt. Goed gezegd, jongen. Ja, klopt. zo gaan we alweer richting de klok van 11 uur alweer, reeds. Gaat de tijd vliegt, de, tijd vliegt. De tijd vliegt, hè? When you have fun, zeggen ze dan wel eens. Ja. hey, eh, Wim, eh, ten aanzien van die circuieren... moeten we daar nog aan eh, nog een besteed over... Nou, nou ja, de, de, luisteraars moeten gewoon naar www uh, Ik denk dat dat het beste is, ja. ja, ja, ja. En dan kunnen ze alles lezen over de run Als ja, wij in de... wij in de studio beginnen vast eh, een beetje met de warming-up, zeg maar. En, ja. Ja. ja, jij bent al flink aan het lopen, zag ik net. Hè? Ja, joh, ik heb, ik heb run erin. Ze noemen ook een roodrunner. Roodrunnetje, ja. Tot de klok van 11 uur. Rosen flows of Ice cream castles in the air, feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain, they snow on everyone. So many things I Ferris wheels A dizzy dancing way you feel As every fairy tale comes real I've looked at love that way But now it's just another show Leave them laughing myself awake. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know fears and feeling proud. Say, I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads and say, I've changed. But something's lost when something's disillusions I recall I really don't know life at all Ja, Neil Diamond met uh, Both Sides Now. Van, uh, ja, natuurlijk heel vaak gebracht het nummer. Heel vaak gezongen. Zelfs uh, Charles heeft het nummer gezongen. En, eh, ja. Ja, weet je nog Charles in die ja, tijd? Je moet, moet, ja, het ging om both nou. Eh, ja. je moet het allemaal van twee kanten bekijken. ja, dat is wel weer zo, Dat hebben wij ook gedaan. We gaan heel, heel snel al naar de klok van 11 uur. Het nieuws komt straks voorbij. En na het nieuws, luisteraars, ja, dan gaan er hele speciale dingen gebeuren. We gaan alles leren over Zandstroom. Over een hele mooie club hier in Zandvoort. Ja. Dus Blijf luisteren, want er komt ook hele mooie muziek voorbij. En eh, live, live muziek zelfs. ik hoor iemand eh, met een doedelzak of zo. Ja, ook. Ja, of Leontien zou met een doedelzak Ja, maar die eh, heeft een beetje ruzie gehad, want die meneer wou zijn kilt niet aan. Ik wil, ik wil het er niet over hebben. <laughs> Nee. Hey, tot na de klok van 11. toen viel in één keer de muziek weg. Ja, want toen dat gebeurt dat. Maar dat geeft niet, dat maakt niet uit. We hebben nog 21 seconden voordat het nieuws eh, ja, begint eigenlijk. Mag ik nog plassen, Willem? Ja. ja, ga je maar plassen hoor, doe maar. Ja. Ga maar even met die plasgeiten breien mee. Ja, en ik moest... Ja, ik, eventjes. Eh, ja, ik moest even eh, wat mensen hier... nee, dat geeft helemaal niks. nee, nee, nee, dus dat maakt helemaal niet uit.